Mark Hokker met het NOS Journaal. Vern Trott als Mini-Me in de Austin Powers films is overleden. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De acteur worstelde al lange tijd met een depressie... en werd vorig jaar met een alcoholverslaving opgenomen. Troyer, die slechts 80 centimeter lang was... had ook een kleine rol in Harry Potter en de Steen der Wijzen. Vern Troyer was 49 jaar. De regering in India komt met een wetswijziging waardoor op het verkrachten van kinderen de doodstraf komt te staan. De minister voor Kind- en Vrouwenrechten had gisteren voor de maatregel gepleit... toen het nieuws naar buiten kwam dat in korte tijd drie meisjes zijn verkracht en vermoord... tijdens verschillende bruiloften in India. In Houston hebben zo'n 1500 mensen afscheid genomen van Barbara Bush. De voormalige First Lady overleed woensdag Onder andere de voormalige presidenten Bill Clinton en Barack Obama waren erbij. President Trump was er niet, alleen zijn echtgenote Melania. De officiële lezing is dat Trump de ceremonie niet wilde verstoren... met alle beveiliging die nodig is voor een bezoek. Maar waarschijnlijk was Trump er niet omdat de Bushes geen geheim hebben gemaakt van hun kritiek op hem. In Hongarije zijn gisteren tienduizenden mensen de straat op gegaan om opnieuw te demonstreren tegen de herverkiezing van premier Orbán, net als vorig week einde. Ze vinden dat Orbán de pers heeft gemanipuleerd en zo de verkiezingen van twee weken geleden heeft kunnen winnen. Hij haalde meer dan de helft van de stemmen en heeft nu twee derde van de zetels in het parlement. Barcelona heeft voor de dertigste keer en voor de vierde keer op rij de Spaanse beker gewonnen. In de finale om de Copa del Rey werd Sevilla met 5-0 verslagen. Barcelona pakt dit jaar zo goed als zeker de dubbel. In de Spaanse competitie is de voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid 12 punten. Het weer, is helder en het blijft droog. Later vannacht koelt het uiteindelijk af naar 9 tot 14 graden.